Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Verenigde Staten blijven militair aanwezig in Syrië... totdat alle doelen zijn bereikt. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley gezegd... in een interview met Fox News. Volgens haar wil de VS ervoor zorgen... dat chemische wapens de Amerikaanse belangen niet schaden... dat IS wordt vernietigd en dat Iran goed in de gaten wordt gehouden. Zolang die doelen niet zijn behaald, zegt Haley niet te vertrekken. De hoogste baas van Starbucks heeft zijn excuses aangeboden voor een incident in een zaak in Philadelphia. Twee zwarte mannen die in die koffiezaak stonden werden door de politie opgepakt omdat ze niets bestelden. De mannen zeiden dat ze wachten op een vriend. Ze hadden niet opgepakt moeten worden, vindt de baas van Starbucks. De politie zegt niets verkeerd gedaan te hebben omdat ze gebeld waren dat de mannen de wc wilden gebruiken, terwijl die alleen voor klanten bedoeld is. Michael Valgren heeft de 53ste Amstel Goldrace gewonnen. De Deen was de sterkste van een groepje van drie... voor de Tsjech Roman Kreuziger en de Italiaan Enrico Gasparotto. Bij de vrouwen won Chantal Blaak, de klassieker in Limburg. De wereldkampioene reed meer dan 60 kilometer in de kopgroep... en bleef in de sprint moeiteloos Lucinda Brandt en Amanda Spratt voor. Willem II heeft in Breda belangrijke punten gepakt tegen NAC. Het werd 2-1. Daardoor stijgt de ploeg uit Tilburg naar de dertiende plek in de eredivisie. NAC blijft vijftiende. FC Groningen lijkt zo goed als veilig na een overwinning op Rode JC. Ook die wedstrijd werd 2-1. En in de strijd om plek 4 heeft Feyenoord afstand genomen van FC Utrecht... dankzij een 3-1 overwinning. De belangrijkste wedstrijd van vandaag is PSV-Ajax. Die wedstrijd is nu bezig. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Met name landinwaarts valt mogelijk in enkele bui. Het wordt de komende nacht plaatselijk nevelig en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen wordt het 13 tot 17 graden.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 I've seen you and little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking out to me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet?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 Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got.